Van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Leersum in Utrecht is een dode gevallen. Het slachtoffer is nog behandeld op de oprit van een huis. Er is een verdachte aangehouden. Omwonenden en bekenden zeggen bij RTV Utrecht... dat het slachtoffer de vader is van de 23-jarige Dunja... die vorig jaar februari werd mishandeld in een flat in Utrecht. Vier dagen later overleed ze aan de gevolgen daarvan. Haar ex-vriend wordt daarvoor vervolgd... maar ontkent er iets mee te maken te hebben. De Centrale Ondernemingsraad van de politie slaat alarm over het communicatiesysteem C2000. In een brandbrief aan minister Grapperhaus en korpschef Akerboom waarschuwt de OR dat er grote technische problemen zijn sinds het C2000-netwerk vier weken geleden werd vernieuwd. Zo kregen agenten in een noodsituatie geen contact met de meldkamer. Volgens de OR zien Grapperhaus en Akerboom niet genoeg in hoe erg de problemen zijn. Het systeem zou soms helemaal niet werken. Vorige week waarschuwde politievakbond ACP ook al voor de C2000-problemen. Korpschef Akerboom zegt dat de kwestie zijn volledige aandacht heeft. Drie mannen die een bejaarde vrouw uit Overijssel thuis overvielen... en opsloten in een meterkast zijn veroordeeld tot zes jaar cel. In december 2018 werd de vrouw van 82 door de mannen aangevallen... toen ze haar kat naar buiten liet. Ze drukten een taser in haar gezicht en sloten haar daarna op in de kast. Vijftien uur later werd ze pas gevonden door vriendinnen die haar misten. Bij de overval namen de mannen gouden ringen, een grasmaaier en een laptop mee. De Spaanse operazanger Placido Domingo heeft zijn excuses aangeboden... aan de 27 vrouwen die hem hebben beschuldigd van seksueel misbruik. Hij verontschuldigt zich voor de, voor de pijn die hij hen heeft aangedaan... en neemt de volledige verantwoordelijkheid. Domingo was directeur van de Los Angeles Opera. In oktober stapte hij op. Het weer. Vanavond en vannacht vallen verspreid over het land winterse buien. Hier en daar kan een dun laagje sneeuw blijven liggen. Morgen overdag vallen er ook winterse buien. Het wordt dan 4 tot 6 graden en er staat een stevige westenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Janke Daming van de ANWB. Er staan voornamelijk dagelijkse files in Noord-Holland. De meeste veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten vertraging. Zoals op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen Westpoort en de aansluiting met de A10. Je bent daar 10 minuten extra reistijd kwijt. Op de A200 Haarlem richting Amsterdam doe je daar ook 10 minuten langer over. Het staat daar vast voor de aansluiting met de A10. Op de N200 Amsterdam richting Halfweg heb je eveneens 10 minuten vertraging. Dat is voor Halfweg. En op de N247 van Amsterdam naar Horen is het druk tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 alla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. alla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena.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 We're on my way, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, Any day, any day. Say the word, on my way, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, In the morning or late. Say the word, on my way, bonafide stallion. You need no stable, no, you stay on the run.